Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een bombardement op het hoofdkwartier van de Palestijnse Rode Halve Maan in Khan Yunis... zijn volgens de hulporganisatie meerdere doden en gewonden gevallen. De Palestijnse zusterorganisatie van het Rode Kruis zegt verder... dat het ziekenhuis in de stad in het zuiden van Gaza wordt aangevallen. In Khan Yunis wordt zwaar gevochten. Israël ziet de stad als een bolwerk van Hamas. Het land wil de oorlog pas stoppen als die organisatie helemaal is vernietigd. Het aantal aardbevingen in Nederland blijft afnemen. Volgens het KNMI waren er het afgelopen jaar 62 bevingen. In 2021 waren het er anderhalf keer zoveel. Veruit de meeste aardbevingen zijn veroorzaakt door gaswinning. Het aantal aardbevingen neemt volgens het KNMI al af sinds 2013. Het instituut zegt dat de afname een direct gevolg is van het afbouwen van de gaswinning. Het KNMI verwacht dat de daling doorzet en dat er uiteindelijk geen bevingen meer zullen zijn in Groningen. Wanneer dat zover is, is niet te voorspellen. In Japan zijn zeker 55 mensen overleden na de aardbeving van gisteren. Het getroffen gebied heeft te maken met talloze naschokken. Volgens de Japanse premier is er schade op grote schaal. Zo zijn in de stad Wajima meerdere gebouwen ingestort. De Japanse overheid heeft duizend militairen ingezet om te zoeken naar overlevenden. Alle tsunami-waarschuwingen zijn inmiddels ingetrokken. Veel producenten van eiwitrijke levensmiddelen plaatsen misleidende teksten op de verpakking. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het instituut onderzocht zo'n 50 producten zoals eiwitrepen en proteïnekoeken. Bij de helft daarvan bleken gezondheidsclaims misleidend. Zulke claims moeten volgens de Europese regels concreet zijn en duidelijk onderbouwd. De producenten hebben waarschuwingen en soms ook boetes gekregen en de teksten moeten worden aangepast. Het weer op veel plaatsen regen bij 10 tot 13 graden.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 Ook het ziekenhuis in de stad in het zuiden van Gaza wordt aangevallen. Het aantal aardbevingen in Nederland blijft afnemen. Volgens het KNMI waren er het afgelopen jaar 62 bevingen. De daling is een gevolg van het afbouwen van de gaswinning. En in Japan zijn zeker 55 mensen overleden na de aardbeving van gisteren. Het getroffen gebied heeft te maken met talloze naschokken. Ook is er veel schade. Het weer, veel regen bij 10 tot 13 graden. Vanavond en vannacht stormachtig weer.